Omdat we zien dat het huidige systeem van decentrale selectie ervoor zorgt dat de kansenongelijkheid vergroot is. Studenten moeten motivatiebrieven indienen, studenten moeten hun cijferlijst laten zien. En dat is oneerlijk omdat studenten met een dikke portemonnee bureaus inhuren om een goede brief te schrijven en ze zo een studie in te loodsen. En dat gaat ten koste van studenten met minder geld. Hogescholen en unies gaan zelf beslissen of en voor welke studies er gelood gaat worden. De vrouw die afgelopen week op straat werd doodgestoken in Venlo... had die middag eigenlijk een afspraak bij de politie. Een week daarvoor klopte ze bij de politie aan omdat ze vervelende berichten ontving. Voor de steekpartij werd gisteren een man uit Portugal opgepakt. De twee kenden elkaar. Een deel van de jeugdketen in Friesland moet dicht. Het aantal besmettingen bij kinderen tussen de 12 en 18 neemt daar te veel toe. De keten zouden eigenlijk al dicht moeten omdat ze officieel vallen onder de horeca. Maar omdat het volgens de gemeente een uitlaatklep voor de jeugd is, mochten ze nog open blijven. Tot nu dus. Tijdens Oud en Nieuw is het echt verboden om vuurwerk af te steken. En daarom konden Alkmaarders vandaag hun sierpotten, rotjes en vuurpijlen inleveren. In ruil daarvoor kregen ze een zakje warme oliebollen. Ook deze jongen kwam langs. Ja, dat is gewoon eh, siervuurwerk, uh, rotjes en zo. Dat ik hem vorig jaar had ik nog gehaald. Maar ik had hem nog liggen op zolder en denk van, eh, ik breng het maar even langs. Ik kan moeilijk in de prullenbak gooien. ik ga het toch niet meer afsteken. Het lag met mijn ouders, ik woon nu in Amsterdam. Dus ja, als ligt het maar ook, maar ook met de rotten, toch? Al liep het nog niet storm omdat mensen hun met mensen die hun knallers kwijt wilden. Dat maakt de gemeente zich geen zorgen over. Ze zijn in ieder geval blij dat er wat spul van de straat is. En dan nog het weer vandaag bewolkt. De regen trekt wel weg. Het koelt af naar 2 graden. Morgen een grijze dag, dan weinig zon en zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, daarna richting Amsterdam... tussen Knopend Burgerveen en de Schipholtunnel een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring, bijna 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen knooppunt Meer en Knopend Amstel richting Amersfoort.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 You know you do it right. Dice Got Christmas spirit without a doubt. I rob Santa while he's out. I don't care if lords are leaping. I'll take a gap through the back while they are sleeping. I'll make sure that they won't be breathing.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 wenst je allemaal fijne dagen en een voorzitter.